Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft naar de coöperatie laatste wil gezet. Het OM heeft niet kunnen aantonen dat de coöperatie zich schuldig heeft gemaakt aan hulp bij zelfdoding... of dat het andere strafbare feiten heeft gepleegd. De coöperatie Laatste Wil maakte in september vorig jaar bekend... om aan leden een zelfdodingspoeder ter beschikking te stellen, als die daarom vragen. Het onderzoek van het OM begon dit voorjaar. Daarbij werd de coöperatie verzocht om direct te stoppen met het aanbieden van het poeder, wat ook gebeurde. Nederland en Turkije herstellen de diplomatieke betrekkingen. Er komt weer een Turkse ambassadeur in Den Haag... en er gaat een Nederlandse ambassadeur naar Ankara. Dat schrijft minister Blok aan de Tweede Kamer. De relatie tussen Nederland en Turkije was slecht sinds maart vorig jaar. Toen verbood Nederland twee Turkse ministers om hier campagne te voeren voor president Erdogan. Het leidde ertoe dat beide landen hun ambassadeur terugriepen. Volgens Blok heeft hij nieuwe gesprekken gevoerd met zijn Turkse collega... en worden de betrekkingen nu genormaliseerd. Siemens Hengelo wordt waarschijnlijk overgenomen... door het Nederlandse industriële concern VDL. VDL heeft een intentieverklaring daarvoor getekend. Bij Siemens in Hengelo worden gasturbines en compressoren gemaakt. Van de 470 vaste medewerkers krijgen er zeker 400 een baangarantie... voor minimaal vier jaar. De recreatieorganisatie achter de Maarseveense Plassen is niet aansprakelijk voor de dood van een jongen van 17 zonder zwemdiploma die drie jaar geleden verdronk. De rechtbank heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door zijn ouders. Die zeiden dat strandwachten laks waren na de melding van de vermissing. Maar de rechtbank oordeelt anders. Het weer nog vrij zonnig, maar vanuit het zuidwesten wel meer hoge bewolking. Het is 23 graden aan zee tot plaatselijk 30 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht in het zuiden en zuidoosten kans op een onweersbui.